5 uur. Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. De politie krijgt flitscamera's waarmee automobilisten worden gefotografeerd... die hun telefoon vasthouden tijdens het rijden. Na een proef van anderhalf jaar is gekozen voor een type camera met infrarood... die ook s'avonds kan worden ingezet. Foto's waar geen overtreding op staat worden meteen gewist. Die mogen ook niet worden gebruikt voor de opsporing van verdachten en criminelen. De autoriteit persoonsgegevens is akkoord gegaan met de methode. Tegen een agent die contant betaalde verkeersboetes in eigen zak stak... is een werkstraf van 240 uur geëist. De man van 43 werkt inmiddels niet meer bij de politie. Hij had honderden euro's buitgemaakt. Een van de handlangers van de Belgische kindermoordenaar Marc Dutroux... komt onder strikte voorwaarden vervroegd vrij. De nu 48-jarige Michel Lelièvre hielp Dutroux met de ontvoering van vier meisjes... Dutroux ontvoerde er in totaal zes, van wie vier het niet overleefden. Le was veroordeeld tot 25 jaar cel. Daarvan heeft hij er 23 uitgezeten. De Nederlandse tak van reisbureau Thomas Cook is definitief failliet. De rechtbank van Amsterdam heeft het uitstel van betaling omgezet in een faillissement. Afgelopen week is nog gekeken naar mogelijkheden om het bedrijf door te laten gaan. Dat lukte niet en daardoor was een faillissement onafwendbaar. Ook Neckerman Reizen is failliet. Daphne Schippers kan haar wereldtitel op de 200 meter niet verdedigen. Ze heeft zich op het WK in Doha vlak voor de kwalificaties afgemeld... wegens een liesblessure. Die liep ze gisteren op tijdens de halve finale van de 100 meter. Daardoor moest ze de finale op de 100 meter ook al laten schieten. Het weer van het westen uitneemt de bewolking toe... en vanavond en vannacht valt er veel regen. De temperatuur daalt naar 13 graden. Ook morgenochtend nog regen. Smiddags klaart het vanuit het westen op. In het zuiden later in de middag weer pittige buien... mogelijk met hagel en onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen 8 kilometer kost je bijna een kwartier. En bijna 10 minuten oponthoud op de A9 van Amstelveen naar Den Helder bij Heilo 4 kilometer.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 Met de beste hits van nu a t-shirt to sleep in It's my favorite, but you can keep it Promise me more En de lekkerste van doen. Together without pain. Burdens at our doorstep, burdens in our heart. It's time to let them travel, lay them down. From the tallest mountain, down in the lowest valley, we're all asking and we want to know why we're climbing. Tell me why we're falling. Tell me. Masters met Rise Sun. Dit is Nashville Country Radio, jouw twee uur durende wekelijkse country show, afgewisseld met bluegrass en Americana. Also a great welcome to all non-Dutch speaking listeners all over the world en natuurlijk iedereen van harte welkom. Zijn jullie er weer klaar voor? Ik wel. Ik heb weer twee uur lang voor je uitgezocht, allemaal lekkere country, Americana en bluegrass en natuurlijk ook weer een spotlight album en in de tweede uur natuurlijk de Nashville Speel plaat. Maar eerst is het tijd voor Kane Brown. Dit is Homesick. Dancing in the kitchen. You singing my favorite song. Swinging on the front porch. Just laughing at the dogs. How you swear you love me more. When you're whispering night. All those little moments. Are every reason why I'm home. I've never been before. Yeah, they're screaming my name. This is what we dreamed about. But out here singing about you, baby, all I'm thinking about is how I'm homesick. This feeling that I'm feeling, no, we don't quit. It's like half of me is missing heaven knows. just hold on to you tonight till the morning. Baby, that's the damn truth. If home is where the heart is, I'm home. like half of me is missing heaven knows oh, tot op de laatste noot. Kane Brown, zijn nieuwe single en dat was Homesick. We gaan verder met Rodney Atkins en Rose Falcon. Rose schrijft onder andere nummers voor Faith Hill, Lady Antebellum, Eric Paisley en Jesse James. En Rodney heeft al een carrière in de countrymuziek sinds 1996 en won in 2006 de award voor Top New Male Vocalist van de Academy of Country Music. Samen zijn ze man en vrouw. Dit is Figure It Out. There's a smoke halo over your head things in the prettiest draw. Nashville? Bezoek dan onze website www.nashvilleradio.nl of volg Nashville Country Radio op Facebook of Twitter. We got a pontoon boat with a Yamaha. People dress like they're in Panama. Small town spring break every weekend around this place. And there's a bunch of boys trying to catch the eyes of all the pretty girls that are walking by. Those redneck margaritas, a two for one at that old marina. Yeah. cheap sunglasses. They're coming here from all around to get a little southbound, unwound. Tennessee honey cotton buzz. Then south sounds out Some are dripping off of us. From the riverbank to the party cold. Long as it floats, we'll rock the boat. And it's all looking up when we get down. Yeah, and get a little it in an old wig zone Katie's the one that should take it slow She's dancing on the dock And it's only two o'clock Yeah, the fish ain't biting cause the party's on The oh, man, I am going home But those redneck cold. Long as it floats, we'll rock the boat. And it's Get a little southbound, unwound Tennessee hung your kind of buzz Them soft sounds out Summer dripping on succesvolle winnares van American Idol ooit. Carrie Underwood met Southbound. We gaan een greep doen in onze digitale brievenbus. Want ook deze week kregen we heel veel e-mail weer binnen via info.nashvilleradio.nl We beginnen in eh, Engeland. Dat doen we met Jason Allen. Dit is The Way Back. So long ago was unknown and you came here all alone.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 Watching the rainfall lying here is also right. de nieuwe single van Victoria Eeman. I'm here for you. En die kregen we ook van de week via info.nl binnen. Ik zei het al, we hebben een hele drukke week gehad. Onze e-mailbox liep echt werkelijk waar over. Country uit Nederland was dat. En daar blijven we even. Dat doen we met een duo wat folkpop maakt met country invloeden. Dit is Scott en Young en Slow. Holidays, time to get away. Watching satellites shoot across the sky as we drive off and take the car wherever we want to go. Let's just see how far we get it on down the road and where we'll sleep tonight. We don't need to know as long as the feeling's right. Well, we can take it slow. Make it slow. nummers. Young met Slow. Hou die naam in de gaten, want daar ga je zeker de komende tijd veel meer over horen. Bluegrass is natuurlijk ook iets wat nooit mag ontbreken op onze playlist. Dus gaan we daar nu mee aan de gang. Dit is Didi Wyland en Could You Love Me One More Time? Could you love Radio, your weekly dose of country. van Eileen Jubel, You Cared Enough to Lie, van haar nieuwe album Gypsy. Country klassiekers, ja, die mogen niet ontbreken hebben Nashville. We gaan nu terug naar 1960 en dat doen we met een nummer van Henk Locklin. Dit nummer is overbekend en zo bekend dat het dus door diverse artiesten is gecoverd. Er zijn onder andere covers van een Charlie Pride, de Honky Tonk Angels, oftewel Dolly Parton, Loretta Lynn en Tammy Wynette. En zo zijn er nog vele op te noemen. Maar het origineel blijft dus van Henk Locklin. Dit is Please Help Me, I'm Falling. Please help me, I'm falling. to temptation. Don't let me walk through. Turn away from me, die. Wat ook mooi blijft, er zijn duetten. En deze twee dames die zingen al een tijdje samen. Madison Marlowe en Taylor die heten ze eigenlijk in het echi. Met Meidi en T van een album One Heart to Another is it Die from a Broken Heart. Broken Heart was dat. Ehm, ja, wat kan ik verder over de volgende artiesten gaan vertellen? Uh, behalve het feit dat ze uit Australië komt... won ze in 2018 al de CMC Female Artist of the Year. En eh, dat is niet de enige award die ze al in de wacht sleepte. Ehm, haar uh, ehm, duo-partner eh, Drew is een Amerikaanse countryzanger... die ook al heel wat jaartjes aan de weg timmert. Over wie heb ik het? Over Christy Lamb en Drew Baldridge. En dit is You Brought the Party. Spotlight album toe. En dat is deze keer het nieuwe album Wild As Me van de Canadese country zangeres Megan Patrick. Inmiddels al haar derde album. En in 2017 en 2018 haalde deze dame zelfs de award Canadian Country Music Association's Female of the Year binnen. Dus dat belooft wat voor deze dame in Canada. En eh, ik vind dat ze in Nederland ook wat meer aandacht mag gaan verdienen. Vandaar dat ik dus haar spot, daar, het spotlight op haar album Wild As Media heb gezet. Je gaat achter elkaar luisteren naar Girl, Girls Like Me and Things I Shouldn't Say. Dit is het Nashville Spotlight Album. It ain't the blonde hair. It ain't the long legs. Yeah, I'm sure that it don't hurt. But it ain't the thing that makes them work. ain't got a thing for girls like me. I guess that's why guys like you got a thing, got a thing for girls like me. thing girls like me. Dit is het Nashville Spotlight Album. give me some honey, yeah. Cash my check, got a pocket of dollars, loosening the buttons on my blue collar, yeah. dat was een beetje country geweld van Chris Kegel en Cut My Country On. We gaan weer even naar onze digitale brievenbus, want via info.nashvilleradio.nl kregen we ook e-mail uit Australië. Dat kregen we van Aaron Jurt. Hij komt uit Lake Macquarie en op 2 augustus van dit jaar kwam zijn derde single uit.